De gemeente besloot erop de balkons van de flatwoningen schoon te maken. Bij vier woningen is het werk nu klaar. De balkons van de andere huizen volgen morgen. Bij de ontploffing in Amsterdam-Noord werden zondag de voor- en achtergevel van een flatwoning eruit geblazen. Een man raakte daardoor zwaar gewond. Informateur Lubbers wil uiterlijk zaterdag weten of de gesprekken tussen VVD, PVV en CDA iets hebben opgeleverd. Lubbers zei vandaag dat hij nog niks heeft gehoord van de fractieleiders van de partijen. Die praten sinds maandag over de mogelijkheden om een nieuw kabinet te vormen. Informateur Lubbers wil zaterdag voor middernacht horen of dat is gelukt. In een Noord-Frans dorpje zijn acht babylijkjes gevonden. Ze lagen in een huis en een tuin achter de woning. De vermoedelijke ouders zijn na de vondst gearresteerd. De eerste lijkjes werden zaterdag gevonden. De moeder heeft volgens de Franse media tijdens het eerste verhoor bekend dat ze sinds 1988 haar pasgeboren kinderen door verstikking heeft omgebracht. Ze wilde de zwangerschappen voor haar man verbergen. Het paar had al twee kinderen. De vrouw heeft gezegd dat er in de tuin zeker tien baby's begraven liggen. De politie zoekt uit of dat zo is. Bondscoach Bert van Marwijk laat bij de oefenwedstrijd over twee weken tegen Oekraïne bijna alle wk gangers thuis. Alleen doelman Michel Vorm zit bij de selectie. De andere 22 spelers krijgen rust. Onder de 18 voetballers die van Marwijk wel heeft geselecteerd zijn zeven spelers nog nooit voor Oranje uitgekomen. De oefenwedstrijd tegen Oekraïne is op 11 augustus in Donetsk. Het weer. Vanavond bewolkt en in het zuiden